Stubenitski met het NOS-journaal. Het Internationaal Monetair Fonds zegt minstens 40 miljard euro nodig hebben om de kapitaalbuffers te versterken. Dat blijkt uit een stresstest die het IMF uitvoerde. De financiële instellingen hebben die 40 miljard nodig om overeind te blijven... als het slechtste economische scenario in Spanje werkelijkheid wordt... Volgens het IMF hebben de banken nog meer geld nodig om bijkomende kosten op te vangen, mogelijk nog 20 miljard extra. De grootste Spaanse banken hebben vooralsnog geen extra financiële injectie nodig. Verwacht wordt dat Spanje dit weekend financiële steun zal aanvragen bij de Europese Unie voor zijn banksector. De ministers van Financiën in de eurozone bespreken het verzoek vandaag in een telefonische conferentie. De SP wil voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september een lijstverbinding aangaan met de PvdA. Zo kunnen restzetels terechtkomen bij de linkse partijen. Er komt geen gezamenlijk verkiezingsprogramma. Het bestuur van de SP heeft besloten tot de lijstverbinding... na signalen van PvdA-voorzitter Spekman en fractievoorzitter Samson dat er interesse voor is... Ook de achterban van de PvdA zou voorstander zijn van een lijstverbinding met de SP. In de Verenigde Staten wordt een onderzoek ingesteld naar het mogelijk lekken van staatsgeheimen naar de media. De Amerikaanse minister van Justitie Holder heeft het onderzoek aangekondigd omdat het onthullen van geheime informatie de veiligheid van het land in gevaar brengt, zegt hij. Sommige republikeinen zeggen dat het Witte Huis de geheime informatie lekt, gezien de inhoud ervan. Maar president Obama nam gisteren sterk afstand van die beschuldiging. Vooral de New York Times lijkt staatsgeheimen in handen te krijgen. Het weer overwegend droog en zo'n 9 graden.